Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aardverschuiving in het westen van Soudaan zijn zondag meer dan duizend mensen om het leven gekomen. De aardverschuiving was in het Mara-gebergte, na dagen van hevige regen. Een rebellengroep in het land vraagt de Verenigde Naties en internationale hulporganisaties om hulp. Maar dat is volgens Afrika-correspondent Ellis van Gelder in die regio heel lastig vanwege de oorlog, vanwege geografische uitdagingen. Ja, er zijn dus juist heel veel hulporganisaties die zich de afgelopen jaren hebben teruggetrokken. Eh, er zijn er nog maar een paar actief. Artsen zonder Grenzen beschreef juist dit gebied onlangs nog als humanitair zwart gat. Eh, waar er ook sprake is van malaria, grootschalige acute ondervoeding. Eh, ja, en zoals ik al zei, nu dit er dus bovenop nog een keertje. Ja, en dan is er ook nog die andere grote ramp van dit moment. De aardbeving in het oosten van Afghanistan. Het dodental daar is opnieuw opgelopen. Volgens de Afghaanse regering staat de teller nu op 900 slachtoffers en 3000 gewonden. Zorgverzekeraars gaan jonge huisartsen helpen om een nieuwe praktijk te openen. Dat is nodig, want in ons land is een groot tekort aan huisartsen. Veel mensen staan op een wachtlijst. Verzekeraars gaan daarom starters helpen, onder meer met geld... zodat ze zich daar in het begin niet mee bezig hoeven te houden. En in Den Haag is het reces voorbij en gaan ze vandaag weer aan het werk. Vanavond is een debat over jeugdzorg. Vorig jaar werd besloten dat er in 2030 geen gesloten jeugdzorginstellingen meer mogen zijn... omdat het opsluiten van minderjarigen schadelijk is. Toch wil het demissionaire kabinet dat weer toestaan voor jongeren die een gevaar vormen voor anderen. Femke heeft zelf gesloten gezeten en snapt niets van dat wetsvoorstel. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. We hebben, we hebben geconcludeerd dat niemand beter uit een gesloten setting komt. En dat het opsluiten van kinderen gewoon extreem schadelijk is. En zeker met het oog op inderdaad in 2030 willen we nul gesloten plaatsingen hebben. Is deze keus om dit te gaan doen heel raar. Want dit staat natuurlijk niet in lijn met, met het afbouwen, maar eigenlijk het terugdraaien. Volgens haar is het nodig om te investeren in meer en beter opgeleid personeel. En de jongeren juist meer aandacht te geven. Het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Eerst wolken en af en toe een bui. Mogelijk ook met een klap onweer.